In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei hij dat de bank niet verder kan gaan dan te praten over een passende beloning, net zoals de Europese Commissie ik vind het te simpel om een percentage te noemen. Als de politiek verder wil gaan, moeten er andere regels komen, vindt de bankpresident. PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman heeft zijn excuses aangeboden aan de medewerker van perscentrum Nieuwspoort. De medewerker voelde zich door het gedrag van Brinkman geïntimideerd. Het Kamerlid erkent dat hij zich in dronken toestand heeft misdragen en heeft daar enorme spijt van. Hij voegt eraan toe dat hij een drankprobleem heeft en dat hij er hard aan werkt om daarvan af te komen. PVV'er Brinkman ontkent dat hij heeft geslagen. De politie heeft twee jongens van 16 en 18 opgepakt... die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Gerben Hoeksma... de duivenman van Veendam. Hoeksma kreeg die bijnaam omdat hij alleen maar duivenvoer at. Het slachtoffer werd half augustus dood in zijn woning in Veendam gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf... maar hoe de 65-jarige Veendammer precies is omgebracht is niet duidelijk. Minister Kramer van Milieu schrapt de geluidsnormen voor buitenspelende kinderen bij basisscholen en kinderdagverblijven. Zo wil ze voorkomen dat omwonenden die zich storen aan het geluid van de kinderen en het buitenspelen laten verbieden. In de uren dat basisscholen en kinderdagverblijven open zijn, gelden voortaan geen beperkingen meer voor het stemgeluid. De onderhandelingen over de AOW in de SER zitten muurvast. SER-voorzitter Renoy Kan doet nog een laatste poging om werkgevers en werknemers tot elkaar te brengen. Er zou werken aan een voorstel dat de mogelijkheid biedt om met 65 jaar te stoppen met werken, maar dan voor een lagere AOW-uitkering. Mensen die tot hun 67ste doorwerken zouden de volledige uitkering krijgen. Het weer in het noorden geregeld zon, in het zuiden veel bewolking en wat lichte regen. In de loop van de dag ook daar vaker zon. Het wordt 17 tot 20 graden.